Twee uur. moet met het NWS-journaal. De vark hebben een nieuw vredesakkoord bereikt. Ze moesten opnieuw onderhandelen omdat het eerder bereikte akkoord begin oktober... door de Colombiaanse bevolking in een referendum werd weggestemd. Volgens de onderhandelaars komen ze in het nieuwe akkoord tegemoet aan de bezwaren van de tegenstemmers. Zo zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de berechting van Vark-leden die worden verdacht van oorlogsmisdaden. Of het nieuwe akkoord ook in een referendum aan de Colombianen wordt voorgelegd is nog onduidelijk. Nigel Farage heeft als eerste Britse politicus een ontmoeting gehad met Donald Trump... na Trumps overwinning bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het boegbeeld van de brexit sprak met Trump in New York. Volgens een woordvoerder van Trump was het een productief gesprek over vrijheid en winnen... Bronnen binnen Farage's partij UKIP zeggen tegen de BBC dat hij de Britse premier May voor schut heeft gezet door als eerste bij Trump langs te gaan. May heeft pas voor volgend jaar een bezoek gepland als Trump president is geworden. De anti-Zwarte Piet-activisten die afgelopen dag in Rotterdam werden opgepakt... zijn bijna allemaal weer op vrije voeten. Van de 198 zit er nog één vast op verdenking van poging tot zware mishandeling. Volgens de advocaat van een van de vrijgelaten arrestanten... was het totaal niet duidelijk dat er een demonstratieverbod van kracht was in Rotterdam. Vanaf volgend jaar zijn er op de mobiele telefoon en computer ook emoticons met een hoofddoek beschikbaar. Dat heeft Unicode bekendgemaakt, het bedrijf dat namens de grote computermerken bepaalt welke symbolen er te kiezen zijn bij het schrijven van een berichtje. Een Duitse tiener met een Saoedische achtergrond had bij Unicode een verzoek ingediend voor hoofddoek-emoticons. Het weer de komende uren trekt vanuit het noordwesten een regengebied over het land.